7 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Flexwerkers die zijn getroffen door de coronacrisis... kunnen vanaf morgen terecht bij het UWV om er vergoeding aan te vragen. Vrijdag was nog niet duidelijk of de uitkeringsinstantie het zou redden... om het noodloket voor mensen met een tijdelijk contract binnen drie dagen te openen. Maar flexwerkers kunnen nu een beroep doen op de TOVA-regeling... de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten. Morgen vertrekt vanaf Schiphol een toestel naar Marokko... met 150 Marokkanen die sinds de uitbraak van de corona-epidemie vastzaten in Nederland. Marokko heeft een versoepeling van coronamaatregelen aangekondigd. Cafés, restaurants en sportclubs mogen weer open, op halve kracht. Alleen in een aantal provincies dat nog met veel besmettingen kampt... wordt die versoepeling uitgesteld. Ook het treinverkeer en binnenlandse vluchten worden weer opgestart. Marokko heeft bijna 10.000 coronabesmettingen geregistreerd. 213 mensen zijn, voor zover bekend, aan de gevolgen ervan overleden. Sigrid Kaag stelt zich kandidaat om lijsttrekker te worden van D66. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft dat bekendgemaakt in gesprekken met Eén Vandaag en met Eva Jinek van RTL. Kaag zegt dat ze premier wil worden en Nederland uit de crisis wil helpen. Het gerucht ging al langer dat ze zich beschikbaar zou stellen... maar Kaag liet zich er eerst niet over uit. Het is nog niet duidelijk of fractievoorzitter van D66 Rob Jette zich ook kandidaat stelt. De verkiezing is in augustus. De uitslag wordt 2 september bekend. En er liggen nog 55 coronapatiënten op een IC, twee minder dan gisteren. Het RIVM meldt vandaag drie nieuwe ziekenhuisopnamen en één coronadode. In Nederland zijn nu 6.090 mensen overleden van wie vaststaat dat dat ten gevolge van het coronavirus is.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 Hachikidi. <laughs> ja, dat is, eh, welkom weer terug eh, in het eh, tweede uur. we draaien hier nou nog één nummertje en dan komt Thomas Oeh, top 5. Ja, wat, kunnen we er nou echt van verwachten? Wat denk je zelf? Dat is gewoon top natuurlijk. Ja, is goed. <laughs> helemaal goed. Oh, is goed, Thomas. Ik, ik, ja, nou, maar jouw muziek is wel goed. Nu ook een beetje Nederlands, hè? ja, dat, is waar. ik ben eh, benieuwd. Maar die staat waarschijnlijk op de vijfde plaats. <laughs> ik weet het niet, Nou, hè? nou, nou, nou. Nee. Ik ga daar niks over zeggen nog, hè? Is goed. Nou ja, je moet me maar eh, zien te verslaan met mijn top 5. Oh, makkelijk. Dus, uh, <laughs> dus Beat me.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 nog Jessie? Ja, natuurlijk hebben we Jessie. Super. Maar eh, het is de tijd voor de top 5 van Thomas. Yes. Ja, op mijn eh, nummer 5 heb ik eh, Bingo Player staan. En, ja. Ehm, nou ja, eigenlijk is het nog maar Bingo Player. Oh, vertel. Want ehm, ja, in, eh, ja, het is uh, eh, 2013 gebeurd dat... Ehm, kijk, Bingo Players was altijd een eh, duo, DJ-duo. Ehm, dit bestond uit Paul Baumer en Maarten Hoogstraten. Maar Paul Baumer is in december 2013 helaas aan de gevolgen van kanker overleden. Ja. Dus nou ja, nu staat het eigenlijk de Bingo Players alleen nog uit Maarten Hoogstraten. En, want in 2013, begin 2013... Dat is eh, gelijk in de eerste nummer 1 hit te pakken in Nederland en Engeland en eh, noem maar op. Met eh, Get Up, Rattle. Dus ehm, ja, ik, uh, het belooft weer wat goeds te worden, deze, dit nummer 5 van deze week. Ehm, en dat is Bingo Player. Bingo Players, dus met Brighter Days. Hey. Wat gebeurt er nou? Ja, we zijn net even... <laughs> Yes. Come. nee, nee, nee, Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Armin Jozef Jacobus Daniel van Buren. Aha, dat is de volledige ja, naam. Ja, ja, Kijk, dat is goed, dat is goed. Met James. Boom, boom. Boom, boom. <laughs> boom, boom. Boom, boom, boom. Nee, oké. Ehm, nee, dat was eh, Armin van Buren met uh, Boom Boom. Eh, het is een ja, Nederlandse DJ. En dit is wel weer een, een, Ik denk dat ik niet eens wat hoef te vertellen over Armin. Armin? Nee, nee, dat is een top DJ. Eh. Hij is gewoon uh, vijfmaal... Eh, gebeurt er nou? <laughs> Thomas! <laughs> Oké, sorry. <laughs> Ehm, nee, hij is vijf jaar uitgeroepen tot de beste DJ van de wereld. Hè? Ja, dus dat, is een, dat is een groot. Dat is een groot. Dat is, dat is, dat En hij, hij doet het al sinds 1995. Hier was nog niet eens geboren, kun je nagaan. Nee. dus ja. hey, volgende. Ja, ik vind het, eh, ik vind het allemaal goed, joh. Nummer 3. Nummer 3, ja, Chris Lake. Is ook een eh, grote, denk ik. Met eh, I Remember. Oh joh, ga je er niet nog eventjes een... Oh, wil je dat? <laughs> ja, nee, ja, laat maar zitten. I remember when you say that you love me. nummer 2. Everybody's talking about sex. Everybody's talking about ex. Like no one really wants to find a genuine connect. Before they even look at you, they move on to the next. And I know. Then they say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say, done And I don't wanna listen to the shit you spun No, I don't want to listen to the shit you spun Walking to a party, feeling out of place Everyone's too cool, everyone's too fake I try to start a conversation, but I can't seem to relate Yo, I'm about to get an Uber Cause you're so fucking cool You're just way too fucking you're king. And I don't really care for gold things. You be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Huh. You're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. And they say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place you you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. Cause you're so I, You're So Fucking Cool. Nou, nou, dat zeg je toch niet. Wij, wij maar wel dankjewel hoor, dat je cool ben. Wij mogen dat zeggen. Oh. Nee, uh, nummer twee, uh, en Aaien. Is natuurlijk nog niet zo heel lang een, eh, nou ja, nu wel topartiest. want ja, haar eerste nummer waarmee ze doorbrak... dat was eigenlijk op de datum 10 mei 2019 om precies te zijn. En toen is ze echt doorgebroken met de Dance Monkey... Ze hadden voor nog een eh, nummer gemaakt. Ehm, dat is niet zo heel bekend geworden. Dat is gewoon een, een, nummertje. Maar Dance Monkey, dat is echt uh, gegaan. ja, dat is zeker viral gegaan. En eh, ja, volgens mij staat hij zelfs nog in de top 40. Wat? Dance, Monkey? Ja, ja, volgens mij ook. Dus dat, ja, dat doet ze goed. Ja. En, ja, en Hart is de naam. Wat zeg je nou? Toos en I. Ja, ja, dat is Tony Watson. Tony Watson, wie wist dat? Wist jij dat? Nee. Ik ook niet. Oh, ik denk het is... <laughs> Laat maar. <laughs> Nee, ik dacht dat is een woordgrapje. Nee, zeker niet. Ik ben gewoon een keer serieus, Thomas. Oké. Dat kan ik ook af en toe zijn. Ja? Ja, zeker. Hé, hey, maar ehm, we hadden het er net over, hè? Ja. Over een Nederlandstalige. Nummer 5. Nummer 1. Ja, en ik hoor nu nummer 1. En ik heb nog geen Nederlandstalig nummer gehoord. Nee, ik eh, verbaas me er hier wel een beetje over. Ja? Ja, ik had het niet verwacht. Ja, ik eigenlijk zelf ook niet. <laughs> Nee, <laughs> dit heb je gewoon gedaan om mij te stangen. Nee, nee, nee, nee. nee maar ik vind het echt een tof nummer. Oké, nou ja, prima. Iedereen eh, zijn uh, smaak. Ja, het is van eh, Bilal Wahib. Als ik het goed uitspreek tenminste. Dat... Ja. Ja, nee, hij is... Ehm, ik heb toen, ehm, niet zo heel lang geleden, die film De Libi gezien. Ja. Ehm, daarin speelt hij ehm, ja, een soort van rapperachtig iets die eh, probeert bekend te worden. En hij, eh, voor die film heeft hij een, een, een titelsong eh, geschreven. Eigenlijk een beetje voor de lol was dat. Een beetje van, nou kijk hoe het doet, weet je wel. Mhm. Ehm, dat is toen nog best wel goed uitgepakt. Want daarmee staat hij nog steeds op nummer 71 in de single top 100 van Nederland. Netjes. maar nu heeft hij dus uit mijn hoofd eergisteren het nummer Tijgers uitgebracht. Oké, en hij is nog maar 21 jaar? Ja, hij is nog eh, relatief jong, ja. Ja, nou, dat, doet hij goed. Hij is goed bezig. Ik vond het ook wel grappig, omdat hij, die, dat je in de film ziet natuurlijk dat hij... Ehm, au. <laughs> ik stoot me even aan de microfoon. Ehm, nee, maar dat je in die film ziet ehm, dat, hij, dat hij heel erg bekend wil worden door zijn rappen en, eh, en doen. En af en toe ehm, kwam je ook op het podium en dan denk je van... nou, het klinkt nog best aardig. Een beetje galm eroverheen, eh, weet je wel. Ja. Dus eh, ja, hij heeft nu ook echt, eh, echt een muziekcarrière. is hij nu aan het opbouwen. Netjes, netjes. Ik ben benieuwd wat je ons ja, wil laten horen. Als nummer 1 dus Sabila Wahib met Tijgers. Wat is deze beat? Ik, ik, ik ben met die en we hangen niet met liars. Liar, liar, liars. En je ex die is de mijne, mijne, mijne, mijne. Ja, ik hang met die tigers, tigers, lijken. tigers. Ik maak de boos, maar ze doet nog steeds maar was. Baby kom eens hier, want jij weet dat ik je mag. Ja, ik ben met de gang die er gisteren ook was. Oh, die er gisteren ook was.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 Tiger, tiger, tijgers. En we hangen niet met liars. Liar, liar, liars. En je <laughs> Ja, ja, hij is afgelopen, Thomas. De Tigers met Bilal Wahib. Ja, eh, dat is mijn nummer 1 dus. Nee, jouw nummer 1. Eh, een resumeetje van jou. Een resumeetje. Zullen we dat eens... Zullen we dat eens gaan doen? Dat gaan we zeker doen. Ik had op nummer 5 uh, eh, Brighter Days van de Bingo Players. Op nummer 4 had ik Boom Boom. Boom Boom. Boom Boom. I want you in my... boom Boom van Armin van Buren. Op nummer 3 had ik I Remember van Chris Lake. En op nummer 2 had ik Toons en I met You're So Fucking Cool. En dan hadden we op nummer... Nummer 1. Ja, Nederlandstalig. Wie had dat verwacht? Bilal Wahib met Tigers. Tiger. En wat vond je ervan? Ik zag jou wel een mooi dansje doen op de webcam, hoor. Ja, ik vond een eh, ja, prachtig dansje, maar ik vond er geen moer aan. <laughs> Wat zeg je nou? Ja, ik vond het. <laughs> Jij bent normaal hier degene van de Nederlandstalige muziek. Ja, maar deze had ik niet verwacht. verwacht. Oké. ja, dat kan, dat kan. <laughs> Niet verwacht en niet mijn ja, smaak. Maar dat maakt niet uit. Jij vindt het leuk, dus eh, jouw top 5, dus jouw ding. Zeker, zeker. Zo is het. Hey, blijf van het zakje af. Doei. Zo, van Thomas hebben we geen last meer. Oh. <laughs> we gaan een volgend liedje draaien. Hier is Best Steel met Grip. As the nighttime bleeds into the day Tomorrow spills across the sky And the suns are harsh Reminder why we are feeling barely human 週後 got drunk on this unholy wine to deliver us from our own minds. The promise of a better time so we're feeling barely human. forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. my memory. I would rather forget. Would rather forget. Wash my memory clean. Cause the devil's got my. Own. force. You're On. Heerlijk. Heerlijk. Ja, Thomas, daar ben je. <laughs> ja, daar is hij. Doe ik het? Ja. Je doet het. Ik doe het. <laughs> oh, oh, oh, oh. hey, Thomas. Zeg het eens, jongen. Heb jij een beetje een leuke baas? Leuke baas? Ja. Nee. Nee? Oh, hij luistert mee, hè? Oh ja? <laughs> Weet ik niet. nee, ik ook niet. Nee, maar hij vindt jou zo onbetaalbaar. Wat ga je draaien? Daarom verhogen we je salaris maar niet. Hè? <laughs> je bent onbetaalbaar, Thomas. Dus de hogere salaris kan je niet betalen. ja, <laughs> Oké, okay, nou, wel. <laughs> en voor de rest hou je maar je mond. Dat is beter voor het milieu. Ja, ik durf niks meer te zeggen. oh, oh, oh, oh. Hé, <laughs> Hey, maar, maar weet je eigenlijk hoe je kan zien hoe een verkoper liegt? Nou, vertel. Dan bewegen ze de lippen. <laughs> Slaat dit dan Nou ja, gooi er even een kleintje tussendoor. Een kleintje ertussendoor. Oké, nou, prima. Oh, sorry, sorry. Afblijven. <laughs> ja, nou, we, gaan, eh, we zijn heel spraakzaam vandaag. Eh, we gaan een liedje draaien. Dit is de Weekend met Blinding Lights.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 Heerlijk. Thomas. <laughs> Ja. Thomas de Jong. Dat ben ik. Jij had een leuke grap, zei jij. En ik heb nog niks gehoord. Wat was het? Ik had een leuke grap. Nee, nee, nee, dat kan niet. Dat kan wel? Nee, nee, dat kan niet. Tuurlijk wel. Nee, kan niet. Wel? Kan niet. Oké. Wat zei je nou? <laughs> Kom nou. Nee. Oké. Ja, dat is een goed... Oké, oké. Okay, Moet ik hem zeggen? Ja, de, ik heb nog niet gehoord, hè? <laughs> nee, zeg het dan maar. Oké, wat is het verschil tussen een hoer en een doodskist? Nee, nee, niet... <laughs> wat is dit dan weer? Ja, in beide zitten stijven. <laughs> Thomas, nee, dat kan niet. dat had je echt niet mogen zeggen. Nou ja, ik zeg het toch. <laughs> oh ja, ik zie het ook. Ik krijg allemaal appies binnen. Ja, nou nee. ja, <laughs> niet je excuses maar aan al die... Uh... Doden. Nee, ja, <laughs> die excuses. oh, jongens, jongens, jongens. Sorry. Ja. Ja, nee, maar heb je nog verder wat leuks? Wat ga je, eh, moet je nog veel werken morgen? Nee, ik heb even niks, hè. Oké, okay, nou, dus je hebt weekend? Ja. En wat ga je doen? Heel lang weekend? heel lang weekend heb ik dan. Oké. En eh, wat ga je doen dan? Ga je ergens aan werken? Ga je studeren? Wat ga je, wat ga je doen? Studeren, ik ben net geslaagd. <laughs> ja, maar hey, eh, vervolgopleiding, je weet nee, het niet. Nee, nee, nee. Daar heb je geen zin in? Nee, dat is mij, eh, ik ben er nou wel klaar mee. Ga je bier drinken? Ga je vodka drinken? Ga je nee, Bacardi drinken? Vodka. Nee, ook niet. <laughs> Oh, nee, helemaal niks? Nee. Oké. Nou lekker ja. rusten. Ik, ga, ik ga lekker foto's maken en werken. Maar je had ook niet anders verwacht. Nee. <laughs> Op uh, Kennemerland uh, fotografie, uh, Facebook en Instagram natuurlijk. <laughs> ja. Hier is uh, eh, Richard en Ride It.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 Je moet wel jezelf afzetten. <laughs> ik mezelf helemaal. <laughs> ja, dat komt door, ik zit de hele tijd en nou sta ik weer een keertje. En, eh, ja. is toch wat anders radio maken staan. Ja, staan is even wat eh, anders. Moet je even weer winnen. Ik zit de hele tijd lekker lui. Maar dit was eh, Maroon 5 met Memories. Yes. Lekker hè. Ah, oh, <laughs> wat een... ik zit net te kijken, wat heb je nou aanstaan? Wat een neutje. Lekker hoor. Ja, ik lekker genieten. Oh, lekker achterover. Straks weer misschien nee, nou, even nou, het niet terrasje. zitten nou, hè? Het terrasje in. Terrasje het terrasje eh, uit. het <laughs> terrasje op. Hey, het zit er weer op, hè? Het zit er weer op, zeker. Ja. <laughs> ja, nee, volgende, volgende, week zijn we er weer. Nog een... Uh, ja, ja, volgende week weer gelukkig. Weer een top 5. Weer een top 5. Twee top 5 weer. Lekkere nieuwe muziek. En ik zou zeggen, volg ons even op Instagram. Instagram. En Facebook, niet te vergeten. Zandvoort. Pakt. Uit. Ja. Precies, ja. ja. Dus eh, dat, dat, is prima. Zal ik hem... Eh, wacht, wacht, wacht. Doe hem nog even, Nu.